Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe de explosie is veroorzaakt... waardoor vanochtend vroeg vijf portiekflats in de Haagse wijk Mariahoeve compleet werden verwoest. De politie houdt rekening met alle scenario's, onder meer met de mogelijkheid van opzet... omdat meteen na de ontploffing een auto met hoge snelheid zou zijn weggereden. Intussen wordt nog steeds in het puin gezocht naar mensen... Burgemeester Van Zanen van Den Haag zei vanmiddag rekening te houden met het zwartste scenario. Hij zei dat er geen sprake meer was van een reddingsoperatie, maar van een bergingsoperatie. Toch werd rond 6 uur vanavond nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald. Diegene is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het dodental staat op 4. In een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus zijn burgers de straat op gegaan. Ze roepen leuzen tegen president Assad en hebben een standbeeld van hem omvergetrokken. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens. Lokale leiders zeggen dat ze milities hebben gevormd... die belangrijke wegen en kruispunten bewaken. Bij de stad Homs in het westen hebben rebellen het hoofdkwartier van een legerdivisie aangevallen. Als Homs wordt ingenomen snijden de rebellen de weg af tussen Damascus en de kustregio... waar president Assad breed wordt gesteund. De aartsbisschop van Parijs heeft drie keer op de deur van de Notre-Dame geklopt... en daarmee de kathedraal officieel heropend. De Notre-Dame raakte in 2019 zwaar beschadigd bij een grote brand. Bij de inwijdingsceremonie waren veel brandweerlieden aanwezig... die een langdurig applaus kregen. Er zijn ook veel hoogwaardigheidsbekleders... zoals de aankomende Amerikaanse president Trump... en de Oekraïense president Zelensky. Voorafgaand aan de ceremonie spraken zij gezamenlijk... met de Franse president Macron. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen vooral in de ochtend nog regen, maar vanuit het noorden wordt het droger. blijft overwegend bewolkt bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraafsmeer en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht.